Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd... om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren... omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer... met maximaal driekwart van de zaalcapaciteit. Volgens Brouwer wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dansevenementen. In Rotterdam is een man omgekomen bij een schietpartij. Rond half elf werden schoten gehoord in het stadsdeel Feyenoord. De politie heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het verbod op het homohuwelijk op Curaçao is juridisch niet in de haak. Dat heeft de rechter op het eiland besloten. Zolang er voorstellen van hetzelfde geslacht geen gelijkwaardig alternatief is... zoals het geregistreerd partnerschap... komt het weigeren van het homohuwelijk volgens de rechter neer op discriminatie. Op Curaçao mag een huwelijk alleen gesloten worden tussen een man en een vrouw. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is uitgeroepen tot de beste burgemeester ter wereld 2021. Hij deelt de prijs met de burgemeester van de Franse stad Grigny... Volgens de organisatie heeft Abu Taleb tijdens de coronapandemie exceptioneel leiderschap getoond en had hij vanaf het begin oog voor de kwetsbaren. De jury noemt hem een gepassioneerde verdediger van vrijheid, tolerantie en solidariteit. Abu Taleb zegt in een reactie zeer vereerd te zijn met de prijs. Het weer. Regionaal kunnen wat mistbanken ontstaan. De temperatuur ligt rond de 10 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld en wordt het 22 tot 26 graden. Aan het eind van de middag neemt de kans op een bui toe, mogelijk met onweer.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 I know that you like that. You know where my mind's at. be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. la la la la la La la la da da da da People say I'm out of New Jersey from Courtney B telling me about a party up in NYC.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 Oh, I tell ya You won't believe how many people out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do I'm yelling I can't help ya Yo Nelly can we get tickets to the next show? Hell no You for real? Hey yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh. Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish.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 My bro, so hem ook kinky bakken dat. Mijn jongens auto in de auto bakken dat. On my way, PPPD, blaas de link, focus with t-shirt strak bakken ah. Oi, ze loopt langs met een zware toy. Ze willen big man, ze wil niks van een skinny boy. Ah. Big buff, gemaakt voor big jobs. Kan die ding plane laten landen, net schip hoor. Sippen henny op een maandag. Ik kan niet oh. stressen om mijn goofy, maar die laat dat. Ah. Dikke akka trekt mijn aandacht pa' llamarme guagua.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 Jullie shit gaat fout, dat wat raar gespeeld. Vlij lekker op Alani, ja, maar ieder koef, kaf, eh. Sperry, ben een kondre, man. Zit bij niet op een bossie, man twee gang shit. Dit is een collab, eh, Tommy tot aan Rotterdam.